Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vorig jaar meer melding gedaan van discriminatie. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij speciale antidiscriminatiemeldpunten, bijvoorbeeld van gemeentes... kwamen bijna 7000 meldingen binnen. De meeste mensen voelden zich gediscrimineerd door coronamaatregelen. Ze baalden bijvoorbeeld dat ongevaccineerden niet naar de zwemles van hun kind mochten... of dat ze niet naar een kroeg mochten zonder QR-code. En het is weer hartstikke druk op Schiphol. Door het personeelstekort moeten reizigers urenlang wachten om hun bagage af te geven of langs de douane te kunnen. Mijn collega Vincent bezocht ze vanochtend om te checken of ze het nog een beetje volhouden. We hebben ongeveer drie kwartier in de rij gestaan. Dus op zich viel het nog mee. Nou, ik kwam er snel doorheen. En ik zit nu te wachten op mijn partner die eh, iets meer moeite heeft ermee. Dus die was een eh, half uurtje later, maar inmiddels is het een uur later. Het is nu iets over zeven. Nou, hoe laat moet hij vliegen? Twaalf uur. U bent vijf uur van tevoren dus hierheen gekomen? Klopt. Ja, zodat het dan eh, soepel loopt. Ja. U moet nog door de beveiliging zometeen. Ja, precies. Dus dat wordt nog even bikkelen. <laughs> <laughs> Schiphol zelf zegt dat het personeelstekort komt door corona. Het personeel dat tijdens de crisis vertrok omdat er niks vloog... is nu moeilijk terug te krijgen. Politici van Forum voor Democratie delen geregeld berichten van Twitter-accounts... waarop eerder ook antisemitische teksten en plaatjes zijn geplaatst. Dat blijkt uit een onderzoek dat in de Volkskrant staat. De politici retweeten niet per se die antisemitische plaatjes zelf... maar zorgen er zo wel voor dat die meer worden gezien. The End of an Era. In New York is er geen enkele telefooncel meer te vinden. De allerlaatste stond op Times Square en is nu weggetakeld. Dat klonk zo in het Amerikaanse nieuws. A final image tonight and a true sign of the times. Workers today disconnecting the last public payphone in Midtown Manhattan. The last standing street <sighs> payphone was taken away on 7th Avenue. Listen, everybody's like, oh. En nu heeft bijna iedereen natuurlijk een eigen telefoon. Maar vroeger stond er op ongeveer elke hoek zo'n belhokje. Deze telefooncel gaat naar een museum. En je krijgt het weer nog. Een wisselend dagje met af en toe wat zon, maar ook wolken en misschien een buitje. Het is ook wat frisser dan de afgelopen dagen. Max 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd enige vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Blaricum stond een auto in brand. Door de bergingswerkzaamheden is daar nu nog één rijstrook dicht. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf knooppunt Buidenberg. Verder is het druk op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Het rijdt langzaam over 3 kilometer tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. En je verdraging is daar ongeveer een kwartiertje. Wat verder opvalt is de A10, de ring van Amsterdam.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. figlietta va bene, si tu la parla piezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te vene in di I love you. cosa fa l'amore sotto la luna con te viene in cave di I love you come te può capire chi te va bene se tu la parla miezza americano quando si fa l'amore sotto la luna con te viene in cave di I love you and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Uh, way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel.